is van Kesteren met het NOS-journaal. Het dodental na het busongeluk in Guatemala is opgelopen tot 55. Bijna alle lichamen zijn op de plek van het ongeluk geborgen. Twee mensen zijn overleden in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gisteren in de vroege ochtend aan de rand van hoofdstad Guatemala-stad. De bus viel vanaf een brug 35 meter naar beneden in een ravijn. De president van Guatemala heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De broers Andrew en Tristan Tate zijn aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Ze zegt door de broers naar Roemenië te zijn gelokt en te zijn gedwongen tot sekswerk. De gebroeders Tate zijn bekende influencers en bereikten een miljoenenpubliek vanwege hun vrouwonvriendelijke standpunten. Tegen de twee lopen al civiele zaken en strafzaken in Roemenië en in het Verenigd Koninkrijk. Ze worden verdacht van mensenhandel, ontucht en witwassen. De identiteit van de Amerikaanse vrouw die ze heeft aangeklaagd... is uit veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt. De Canadese minister van Industrie noemt de Amerikaanse importtarieven op aluminium staal volkomen onterecht. Trump tekende even voor middernacht een decreet waarin hij de importtarieven verhoogt naar 25 procent. Naast staal en aluminium wil Trump ook heffingen gaan invoeren op auto's, chips en medische apparatuur. En als het aan de president ligt, wordt de ban van plastic rietjes teruggedraaid. Nu zijn ze veelal vervangen door papier, maar die werken volgens Trump niet. Plastic rietjes veroorzaken schade aan het milieu, maar dat valt volgens de president wel mee. Oud-radiomaker Vincent van Engelen is overleden, dat melden oud-collega's op Facebook. In de jaren 70 maakte hij programma's voor de KRO op Hilversum 3... en later ook voor Radio 4 en Radio 6. Vincent van Engelen was 77 jaar. Het weer vannacht en komende ochtend glad door sneeuw.